Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Belgische terreurverdachten hebben een tijd lang een topman uit de kernenergiesector in de gaten gehouden. Dat heeft justitie in België ontdekt, schrijft de krant La Dernière Heure. Dat kan er volgens de krant op wijzen dat terroristen van IS een aanval willen plegen op een Europees nucleair doel. De Vlaamse krant De Standaard zegt dat het gaat om een topman van het studiecentrum voor kernenergie in Mol. Ook regeringspartij PvdA wil weten wat het onderhoud van de Gouden Koets kost. Gisteren schreef premier Rutte aan de Tweede Kamer dat de kosten niet openbaar worden. SP en D66 lieten gisteren al weten dat ze zich daar niet bij neerleggen. En de PvdA sluit zich daarbij aan. Op Radio 1 zei Kamerlid Recour dat het al jaren een wens van de Kamer is... om de kosten van het Koninklijk Huis transparanter te maken. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken roept zowel Turkije als de Koerden in het noorden van Syrië op de beschietingen te staken. De gevechten maken het moeilijker om een oplossing te vinden voor het conflict, schrijft Koenders aan de Kamer. Toch is een groot deel van de Kamer bang dat Nederland betrokken raakt bij een oorlog, want Turkije is NAVO-lid en zo dreigt de hele NAVO betrokken te worden bij een oorlog in Syrië. Het treinverkeer op de hoge snelheidslijn is vorig jaar 36 keer stilgelegd vanwege de harde wind in 2014 gebeurde dat nog maar vijf keer, blijkt uit onderzoek van het AD en treinreiziger.nl. Volgens Europese eisen mogen HSL-treinen bij windvlagen boven de 128 km per uur niet rijden. De 36 keer dat het treinverkeer werd stilgelegd leidde tot de uitval van 236 treinen. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de mannen die op tv bordjes omhoog hielden met teksten tegen Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer. Toen OM bekijkt of de drie kunnen worden vervolgd voor belediging. Als ze niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest, krijgen ze een boete. Het weer, het is zonnig en droog. Het wordt hooguit 5 graden. Komende nacht vriest het 2 tot 5 graden. In het oosten kunnen mistbanken ontstaan. Morgen overdag meer wolkenvelden. In de avond kan in het westen wat regen vallen. En later gaat hij in het oosten over in natte sneeuw of ijzel. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Ja, vind ik ook lastig. Ja, vind ik gewoon, dat wil ik heus wel toegeven, vind ik heel moeilijk opvoeden. Ik weet vaak eigenlijk niet wat ik ze nou aan moet leren, wat ze nou niet kunnen. En wat je ze af moet leren, wat ze vanzelf al doen eigenlijk. Ja. Dan sta ik bijvoorbeeld... Dat is een heel goed voorbeeld. Dan sta ik op het schoolplein bijvoorbeeld. Een hele andere situatie. Maar goed, dan sta ik op het schoolplein met mijn kleine meisje van vier. En dan komt dus er zo'n ander meisje heel blij aangehuppeld... vanaf de andere kant van het schoolplein. Anna Boukje, Martje, Brechtje, weet ik veel. Dus hoe ze allemaal nou weer heten tegenwoordig. En die zegt dan, en die zegt dan tegen mijn dochtertje... Mag ik bij jou spelen? En dan zegt mijn dochter... Nee, want ik vind jou stom. Ja, ja. En dan moet ik waarschijnlijk, denk ik, op dat moment als opvoedster zeggen... nou, doe je wel een beetje lief tegen Anne, Boukje, Martje, Brechtje. Ja, met, met, met haar afgeplakte brilletje. Ja, hè? Ja, hè? Ja, terwijl ik denk, ja, ze heeft gelijk. Ja. Ja. Ja, ze is ook stom. Ze, is ook, dat is juist niet alleen dat brilletje, daar kan ze niks aan doen, maar dat komt er nog wel een keer bij natuurlijk. Maar het is ook een stom, het is een suf, het is een saai piskind. Ja, ik vind haar ook stom. Ja, ik, ja, ik heb het ook. Ik heb er liever ook niet in huis. Zo, de mietje erop. Ja, stom wijf. Ja. Ja. Ja. Ik heb altijd zin om er te knijpen zo. Ja. ja dat, is echt zo'n kind, Dan krijgt iedereen limonade. Heb je zin om tegen haar te zeggen, jij krijgt niet. ik doe het niet, ik doe het niet. Nee. Natuurlijk niet, doe het natuurlijk niet, dat doe ik niet, dat doe ik niet. Nee, maar ik bedoel, ja. Anne Boukje Martje zelf trouwens, die heeft er niks van. Dat vind ik ook zo goed. Die zegt, oh, nou ja, en die huppelt ergens anders heen. Ja, die gaat het ergens anders vragen, vind ik ook zo goed. En dan moet je het hele systeem moet je af gaan leren. Terwijl ik denk, dat zouden wij moeten doen. Dat is ideaal. Dat is ideaal. Dat lekker direct. Ja, bijvoorbeeld dat er iemand opbelt. En die zegt, eh, die je niet zo leuk vindt. Die zegt, kom je op mijn borrel? En dat je dan zegt, nee, want ik vind jou stom. ja. Ja. Ja. Ja. En, en dat die ander dan zegt, oh, nou, dan bel ik iemand anders. ja. ja. ja. Of dat, je, of dat je bijvoorbeeld iemand op straat tegenkomt die je al een hele tijd niet gezien hebt. Die je heel erg leuk vindt. En dat je dan met zo'n grote groene snotklodder op je bovenlip echt zo, gelijk zo plat op de bek gaat. Zo, ja. En dat je dan loslaat dat die draden er nog een tijdje zo... zo of bijvoorbeeld, of dat je inderdaad iemand voor het eerst ziet. En dat je meteen op het eerste gezicht helemaal zo going, helemaal slap in de knieën wordt. Helemaal, helemaal, helemaal. En dat je dan ook meteen zegt, oh, mag met je neuken? <laughs> ah, ah, één keertje, ah, ah, ah. Ah, alleen even dippen dan, ah, ah, ah. ah. ah. Alleen, alleen het koppetje dan, ah, ah, ah. Ja. Eh. Nou ja, goed. Ja, ik, moet het, ja, ik moet het waarschijnlijk niet zeggen. Maar ik had het een beetje met, eh, met Daniel eigenlijk. ja, sorry, dan. ja. ja. Sorry, dan. Ja, jij kwam zo dat toneel oplopen en mijn eerste reactie was going ah. Ik heb niks gezegd. Ik zei niks, anders wordt het meteen een zootje. En zij zit nou ook woest te kijken naar mij. Maar ik zeg ook niks. Ik zei toch ook niks? Ik heb toch ook niks gezegd? Maar eh, nou ja, misschien moet je het ook niet doen hoor, dan wordt het een zootje. Maar ik, het is wel zo. Nee. Ja. Hè? Weet je, er een meisje van acht die kijkt me aan van waar heeft die vrouw het over? Sorry. sorry. Ben je acht of niet? Oh, sorry. Twaalf. Ook niet. Hoe oud dan? Dertien. Oh, dertien. Nou, ja. Nou, moet je maar even aan je sorry hoor. Ik, het is een beetje donker, maar nou zie ik het ook. Je lijkt wel 14, zie ik nou Ja. nou, dan hoef je het niet meer aan je vader en moeder te vragen, denk ik. Dan moet je gewoon maar... Uh... Zij kijkt mij nog steeds aan. Nou ja, nou ja. Weet je, kinderen zijn eigenlijk een soort gezwellen eigenlijk. Nee, nee, maar goedaardige gezwellen. Zo, nee, goedaardige... Goed, en nee, want nou zit die vader mij weer aan te kijken. Nee, maar... Ja, Nee, maar hele leuke, goedaardige gezwellen heb je ook. Hele vrolijke, speelse, gezellige, goedaardige gezwellen. Hoe maak ik dit ook nog goed? Nee, maar als je het nagaat, het klopt wel, het zijn je eigen cellen. En ze groeien en ze groeien maar, dat zie je. En ze zitten ontzettend in de weg. nou, dat was nou weer niet zo'n goede vergelijking, geloof ik. een slokje. Nou. Mm, mm, mm, ja? Nee, maar het is, het is mijn rechtersok namelijk. God, wat zitten jullie op mij te letten, zeg? Hier zo. Daar zo, ja. Wat is dat dat je Piet letten, zeg? Ja, dan op die sokken te letten. Zeg dat dan even. Ja, zeg dan gewoon, wil die sokken even? Wij worden zenuwachtig van die sokken. Kan je die sokken... Ik ben niks te bedoelen om die sokken aan te doen. Moet je het wel even zeggen. Ja, weet ik veel. Dus daar let ik toch niet op. Had je nou niks meer zeggen, gedaan? Nee. Het viel jou helemaal niet op gewoon. Hè? Het, een hele rustig, het is een hele rustige man. Het viel hem geen eens op. Hij zat gewoon lekker een beetje te dutten. Nou, wacht even. <laughs> nee, nee, nee. nee. the dream Een zonnig plaatje van de heren Bee Gees. Io was dat. Uh, luisteraars, eh, mijn collega Ingrid Bol van Zolen praat met uh, Sunny van de Zonnestudio uit de Haltstraat. Ingrid, aan jou weer het woord. Ja, dank je Charles. hebben jullie ook een leeftijdsgrens? Ja, de leeftijdsgrens is 18 jaar. We merken wel vaak dat er heel veel meiden bij ons langskomen voor informatie. Vragen of het mogelijk is. En Helaas moeten we die dan weigeren. Wat we, wel, uh, uh, we willen daar wel op inspelen. Omdat er zoveel eh, ook wel jonge jeugd in Zandvoort is... die het leuk vindt om ook een kleurtje te krijgen... willen we daarop inspelen. We zijn bezig met een verjaardagsactie te organiseren. Met alle e-mailadressen die we hebben met gegevens... kunnen wij dan een, iemand een gratis of een korting... of dat moeten we nog even uitzoeken een, eh, eh, aanbieden om onder de zonnebank te gaan. En misschien is dat ook wel een leuke manier om de jonge meiden te introduceren met de zonnestudio. En eh, het is sowieso leuk denk ik als je jarig bent en je krijgt een berichtje, een persoonlijk bericht dat je of gratis of met een leuke korting ergens gebruik van kan maken. Nou als, je nou met je als, je, je nou met je ouders komt, mag je dan wel? Of, of... nee, je mag, we hebben echt de leeftijdsgrens 18 jaar. Dus als je met je ouders komt, dan, dan adviseren we het alsnog niet om het niet te doen. Eh, wat we dan wel heel af en toe eh, meemaken, maar ja, dat, dat, dat zijn meestal wel boven de 18, dat als iemand echt, echt eh, op vakantie gaat, dat het wel verstandig is om, om, om een ondergrondje te hebben. En mhm. dat, dat, zie je ook vaak bij oudere mensen die langskomen. Die komen toch echt even langs om, om, om, om, om even voor te kleuren. Ja. Maar, waarom, waarom die... Oh, sorry. Nee, geef je door zelfs. Waarom, waarom die, uh, die leeftijdsgrens van 18 jaar bij jongeren? Is dat omdat dat ze dan pas geacht worden verstandige beslissingen te nemen... als het gaat om mijn eigen lichaam of zo? Dat moet ja, dat zal, dat er inderdaad een vorm van dat in zitten. Vroeger, dan praat ik over zes, zeven jaar geleden... waren er eigenlijk heel weinig eh, regels voor de zonnestudio's. Dus mhm. de lampen waren heel overdreven zwaar. Ja. En eh, het was gewoon in principe eh, toen die tijd gewoon niet verstandig... om echt onder een zonnebank te gaan. Toen zijn er onderzoek naar geweest. Zijn er regels gekomen. Europa heeft zich mee bemoeid. En Nederland is sowieso heel streng met regels. Het zijn er gewoon regels gekomen van een, een leeftijdsgrens... Eh, de maximaal eh, de sterkte wat de lampen uit mogen stralen. Het is meer dan de helft eh, naar beneden gegaan. Dus het is gewoon veel veiliger geworden. veiliger dan de buitenzone, om het zo te zeggen. Omdat je het nu kan, zelf kan regelen. Je kan een aantal minuten op de klok zetten. Zo lang gaat de lamp aan, daarna gaan ze uit. En met de zon <laughs> kunnen we niet uit en aanzetten. Dus uh, dit is nu veel veiliger en veel georganiseerder, geregeld. Ingrid, ik, ik viel jou in de reden. Ja, geef niet. <laughs> <laughs> Controleer je ook op ID's? Wij, controleren, eh, wij, mogen, eh, eh, wij moeten iemand... ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Wij zijn geen ambtenaren. Wij mogen, geen, we mogen wel een ID vragen. Als die uit zichzelf laten zien, controleren we het. Maar als iemand het weigert om zijn ID te laten zien... dan moeten wij daaraan geloven. Want wij zijn niemand verplicht om aan ons een ID te laten zien. Dus als wij soms twijfelen, dan vragen we toch wel van... als iemand met twijfelachting om met een ouder te komen... of Weet je, we zijn er wel echt eh, wel, wel scherp op. En we zitten er ook wel bovenop. Maar soms is het moeilijk. Want als iemand eh, bij mij komt zonnen en uh, zo een, een, jonge dame ziet er 18 uit in mijn gevoel, 19 jaar. En zij zegt dat ze 18, 19 jaar is. Dan moet ik er soms op de blauwe ogen geloven. Want ze is niet verplicht om aan mij de legitimatie te laten zien. Dus dat is wel een beetje een grijs gebied in de branche, waar het beter zou aangepakt kunnen worden. Of geef ons het recht om legitimatie te controleren. Of laat die leeftijdsgrens vervallen. Want ook met doktersadvies komen mensen onder 18 eh, geadviseerd om te zonnen. Ja. Dus dat is een best wel een grijs gebied, eh, een moeilijk gebied in de zonnestudiobranche. Ja. Hebben jullie ook cadeaubonnen? Ja, wij hebben ook cadeaubonnen. We hebben cadeaubonnen vanaf 7,50 euro. En die kun je zeg maar zelf invullen, invullen hoe je het wil. Eh, we zijn eigenlijk met alles zijn we heel open en, uh, en, en, en, meedenkend met de klant. We hebben geen vaste tarieven. mensen kunnen zonder afspraak bij ons naar binnen komen. Eh, handdoekjes, alles ligt er. Dus je hoeft niks mee te nemen. Eh, we zijn in principe heel, We staan voor iedereen open. Hartstikke leuk. Hoeveel, tijd breng jij zelf door in zo'n studio? Ben je, ben er altijd aanwezig? Of ik ben <laughs> dat is echt eh, lang. <laughs> ik ben bijna dagelijks tien uur per dag in de studio door. Omdat ik echt alles regel. <laughs> ja. Dus het is, eh, het is, het is meer dan eh, werk voor me geworden. Het is een hobby, het is leuk. Ik vind het leuk om de klanten, met de klanten om te gaan. Eh, je krijgt een band met de mensen. Dus het is meer dan een baan voor me. Ja, ook een beetje sociaal, hoe zeg je dat? Eh, sociale eh, eh, bezig zijn. Ja, hè? Want, absoluut. Ja, want blijven de klanten, als je bijvoorbeeld een zonnebank hier hebt gepikt, ook hangen en zo? Ja, regelmatig. regelmatig. Ik, heb, ik ben zelf nog heel jong, maar ik heb in de zonnestudio, door de zonnestudio heel veel oudere vrienden gekregen, waar ik ook gewoon buiten de zonnestudio mee uit eten ga en zo. Dus dat is wel heel leuk. Ik heb heel veel klanten die even blijven plakken, omdat het gezellig is en zo. Dus dat is leuk. We bieden ze een kopje koffie aan. Of ze kunnen een boekje rustig lezen. Het is echt de bedoeling dat als mensen bij ons komen... dat ze ontspannen en met een glimlach weer de deur verlaten. Ja. We gaan eh, met een glimlach een nummer van Glenn Campbell draaien. En dat heet Galveston. see her dark eyes glowing. She was 21 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston, I still hear your sea waves crashing while I watch the cannons flashing gun and dream of Galveston. Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying. Before I dry the tears she's crying, before I watch your seabirds flying in the sun at Galveston. Galveston. Galveston. Dat was eh, Mr. Glenn Campbell. Ingrid, aan jou Dankjewel, Charles. Uh, eh, Sunny, je bent natuurlijk eh, naar de studie gekomen met een hele leuke prijs ook voor onze luisteraars. Yes, ik voel me vrij vereerd dat ik uit ben genodigd. En vandaar heb ik vijf leuke prijzen meegenomen voor de luisteraars. Het, de prijzen zijn vijf keer een, een zonnebankbeurt van 15 minuten. Daarbij zit verzorgende crème voor onder de zonnebank, voor de na... en nog een boekje met wat informatie. Prachtige prijs. Mhm. En we gaan straks, zeg maar, rond kwart voor twee gaan we de prijswinnaars trekken. Wat moeten ze dan doen? Om de prijs te hebben. Nou, we, eh, de namen die krijg ik dan zo meteen van je door. Eh, die mensen kunnen gewoon eh, bij mij in de zonnestudio komen, zonder afspraak. Ja. Wij staat, in het systeem staat de naam nog genoteerd. Daarbij zal er het huidadvies komen en dan wordt er een geschikte zonnebank uitgekozen. En dan kan iemand lekker 50 minuten relaxen. Heerlijk. Mini-vakantie. <laughs> Hartstikke leuk. <laughs> Hoe is het met, met de hygiëne, eh, Sunny? Want eh, ik kan me voorstellen als jij op zo'n zonnebank gaat liggen... en je hebt bijvoorbeeld zelf, ja, ik noem maar, eh, misschien een beetje een napraatje... maar last van eczeem. Of, ja, komt regelmatig voor. Ja, en dat helpt, of zo'n zonnebank helpt er misschien ook wel tegen. Het kan best een positieve... Uh, invloed hebben op, op, dat, uh, op die kwaal, zeg maar. Maar de, degene die na, na jou op die zonnebank uh, gaat liggen... Eh, stel je voor dat het besmettelijk is, die wil dat niet oplopen. Hoe lossen jullie dat op? Dat klopt wat je zegt. We hebben heel veel mensen onder de zonnebank eh, die bij ons komen met eczeem... omdat het uitdroogt en dat herstelt uit. Ja. Eh, hoe we dat oplossen? Wij hebben ervoor gekozen in onze zonnestudio om, om zelf de hygiëne in de hand te nemen. Sommige zonnestudio's geven dat uit hand, dat je je eigen bank moet schoonmaken. Wij hebben het helemaal zelf in de hand genomen. Wij maken eh, na elke stornobankbeurt grondig de bank schoon... met een speciaal desinfecterend middel. Ja. En daarbij wordt in de middag nog een keer een heel agressief middel gebruikt... en in de avond als we gaan sluiten... En eh, dat zorgt ervoor dat alle eh, bacteriën gedood worden. Ja, want jullie hebben na, helemaal geen, geen nadelige eh, effecten ondervonden in de praktijk in de studio, denk ik. Nee, die banken zijn gewoon van plastic. Tenminste, waar je op ligt, eh, dat is gewoon eh, plastic, acryl. Ja. En wij hebben gewoon een soort... wij hebben maar gebruikt met een blinky. Dat is een speciaal schoonmaakmiddel voor zonnebanken. Mhm. En er zit een soort alcohol in, wat echt alles doodt. Oké. Dus nou. qua hygiëne. Maar hygiëne is, zijn in alle zonnestudio's denk ik wel eh, de nummer één, denk ik. Want het is toch wel iets, uh, iets, je kleed je uit en zo, weet je. Het is toch iets waar je bezig mee moet houden en waar je, je gewoon overheen moet buigen en professioneel moet oppakken. Ja. Je wil natuurlijk geen klachten hebben over je studie, Nee, ik Denk, en vooral in, eh, in een dorp zoals Handvoort. Ja. Ik denk, als je eenmaal een klachtje hebt of iets, dat gaat heel snel in de ronde. Dus hij zit daar echt bovenop. om dat te voorkomen natuurlijk. Nou, helemaal goed. Ingrid, eh, eh, jij bereidt je vast voor op het denk. Ja, klopt. Ja, dan ga ik nog een stukje muziek draaien. En eh, ja, we luisteren nou eenmaal naar de radio. En dat is ook zo volgens de koers. bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bol van Solingen. In de gemeente Zandvoort heeft een energiebesparingswedstrijd plaatsgevonden. Er mochten drie teams aan deze wedstrijd meedoen. Bij aanvang moesten de deelnemers hun verbruik van stroom en gas op internet melden... zodat hun verbruik vergeleken kon worden met het jaar 2014. De eerste prijs was voor de gemeenteambtenaren Lianne van der Hek en Gert-Jan Overpelt. Zij gaan door naar de landelijke finale... De tweede prijs was voor de Marierschool en als derde eindigde de bewonersgroep. De eerste prijswinnaars kregen een stroommeter, een zogenaamde watcher... waarop je direct je verbruik kunt aflezen. Alle deelnemers ontvingen een zandloper waarmee je de tijd van het douchen kunt bijhouden. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Lisbeth Tjallik. Gisterenmiddag is er een snelheidscontrole gehouden op de Prins Bernhardlaan te Haarlem. Daar reden 105 automobilisten te hard. Op deze weg is een snelheid van maximaal 50 km per uur toegestaan. Een automobilist reed 93 km per uur en een motorrijder 97 km per uur. Er wordt op deze weg extra gecontroleerd op snelheid... omdat er vorig jaar een aantal ernstige verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. De organisatie van Honkbalweek Haarlem heeft gisteren bekendgemaakt... dat er zeker vijf ploegen gaan deelnemen aan de Honkbalweek. De teams komen uit Japan, Australië, Curaçao, Taiwan en Nederland. Team USA heeft zich in verband met sponsorverplichtingen teruggetrokken. Er wordt door de organisatie hard gewerkt om nog een zesde team aan het deelnemersveld toe te voegen. De Honkbalweek vindt plaats 15 tot 24 juli in het Pimelier Stadion in Haarlem. Gisteravond is een 15-jarige jongen beroofd in de Piet Mondriaanstraat te Haarlem. Het slachtoffer had rond kwart over acht uur s'avonds pizza's bezorgd in deze straat. Een onbekende man vroeg de bezorger de weg. Daarna werd het slachtoffer bedreigd en gevraagd om zijn persoonlijke bezittingen af te geven. De verdachte is vervolgens weggerend in de richting van het Louis Hartsplein. De politie zoekt een man van rond de 20 jaar oud. Hij is ongeveer tussen de 1,70 en 1,80 lang. De verdachte droeg een zwarte jas en had een muts op. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van de beroving. Dan gaan we naar de agenda. Op zaterdag 27 februari vanaf half tien avonds speelt Ruud Jansen band The Beatles. Dit vindt plaats in Café Laurel Hardy aan de Haltestraat in Zandvoort.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 Vandaag is het prachtig winterweer met volop zon. We profiteren nog altijd van het hoge drukgebied Priethelm en daardoor blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidoosten en de temperatuur ligt rond de 4 graden. De komende nacht daalt de temperatuur tot enkele graden onder het vriespunt. Morgen is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Af en toe komt ook de zon tevoorschijn. De wind waait uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar een graad of 4. Dit was het weerbericht. I've been misunderstood for all of my life, but when the same girl just cuts like a knife, the boy's no good. Well, I finally found what I've been looking for, but if they get the chance, they'll end it for sure. Sure they would. Baby, I've done all I could. It's up to you, girl. You'll be Come take my hand my Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon. Nog steeds de eh, gast in de studio, eh, luisteraars vanmiddag natuurlijk. Eh, Sunny van de Zonnestudio uit de Haltestraat. Nou, Ingrid. Ja, supergezellig. Ja. <laughs> we worden er helemaal vrolijk van hier. <laughs> nou, het is nou iets eerder dan kwart voor twee. Maar misschien is het al tijd om de namen bekend te maken van de prijswinnaars. Leuk. Ja. Roffeltje, heb je nog een roffeltje voor ons wat wou je zeggen, Ingrid? Heb je nog een eh, beetje tromgeroffel voor ons? <laughs> Heel goed. <laughs> je glazen. <laughs> Alsjeblieft. Ik mag ze openmaken. Ja. Komt ie aan. De eerste is uh, eh, Renalda de Jong Verhoeven. Gefeliciteerd, Renalda. Gefeliciteerd, uh, eh, Renalda. Je bent welkom voor de eerste keer uh, zonne in Sunny Beach. Hartstikke leuk. De volgende. Nummer twee. De volgende. De tweede winnaar is kijken. Eh, Sander Doudij. Gefeliciteerd, oh, Sander. dat is een collega van ons. Hartstikke leuk. leuk. Ja. Dat is leuk. Nou, even rommelen weer. Alsjeblieft. De volgende is Roy van Buringen. Gefeliciteerd, Roy. Volgende. Op. Ja, even uitrollen. Dit is een, niet een naam. Ik zie staan ZL Toet Kraaienstein. Ja, Toet Kraaienstein. Toet Kraaienstein. Gefeliciteerd, Toet. Aparte naam. <laughs> en nog één te gaan, hè? Yes. Alsjeblieft. En de laatste, dat is Hanne van Dam Koopman. Gefeliciteerd, Hanne. Gefeliciteerd. Jullie alle vijf zijn van harte welkom om eh, bij Studio Sunny Beach eh, eh, een gratis zonnebehandeling af te nemen. kom gewoon langs. Jullie naam staat in het systeem. Ik ga deze bonnetjes meenemen naar de Studio, dat ik precies jullie naam weet. Kom langs, geen afspraak nodig. We zijn zeven dagen in de week geopend. Mocht je wat informatie willen vinden, kijk even op onze Facebook Sunny Beach Zandvoort... of naar onze website sunnybeachzandvoort.nl. Nou, allemaal gefeliciteerd, ook namens uh, de technicus van vanmiddag. <laughs> Ja, ik wil je heel hartelijk bedanken voor de komst naar de studio, uh, Sonny. Graag gedaan. Was heel gezellig. Eh, nog één vraag, Sonny. Mag Mrs. Robinson ook komen? Altijd. <laughs> <laughs> There's no regrets, no tears goodbye.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 I guess who's leading that five-piece band? Well, wouldn't you know it's that swinging little guitar man. Yeah, yeah. Ja, dat swingde Elvis Presley, The Guitar Man. Zo dadelijk na de klok van twee uur natuurlijk eh, Albert-Jan Vos met de vinyljaren. Dat neemt hij eh, een tijdje over van Ruud Jansen, heb ik begrepen. Dus dat, eh, dat is mooi. En dat doet hij natuurlijk met assistentie van onze collega Willem Bruis... die daar de techniek voor zijn rekening neemt. We gaan genieten van The Fortunes, You've Got Your Troubles.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 You've got your troubles. I've got mine. You've got your troubles. I've got mine. Heer Fortunes met You Got Your Troubles, Ingrid. Ja, Charles. Heb jij nog moeilijkheden of niet? Dat valt mee, hè? Eh, het was geweldig vandaag. Eh, <laughs> zonnig en warm in de studio. Ja, het was zeker warm in de studio, ja. Maar de, de cv staat hier ook nog hoog, hè. Maar dat was ook wel nodig, want uh, vanmorgen was het natuurlijk... ja, lag er dauw over de velden. Dus ja. vriesdauw, moet ik dan zeggen. Bevroren ramen, zeg ik. Klopt, ja. Rijp heet dat, hè, toch? Rijp, rijp op het gras. <laughs> het was koud en, en dan is het in de studio ook koud. Dus dan gaat de verwarming natuurlijk eventjes hoog. En, maar dan is het uiteindelijk weer te warm en dan moet hij weer omlaag zo. Zo gaat het allemaal gebeuren. Eh, nou, we hebben een leuke uitzending gehad. Je hebt, eh, had leuke gasten en dat heb je tot maart, heb ik begrepen. Ja, tot en met 9 maart. Tot en met 9 maart heb je leuke gasten. Met eh, mooie prijzen ook. Nou, helemaal goed. Ik ga jou nog een hele fijne uh, woensdag toewensen. Voor jou ook, Charles. Ga, ga, je, ga je vanmiddag nog wat leuks doen? Of zeg je van nou... Nou, maar even kijken. We lekker naar buiten of naar het strand lopen. Ja. Heerlijk. Lekker, lekker even eruit. Even lekker uitwaaien. Nou, Frisse neus halen. Doe je helemaal goed. we gaan eruit, luisteraars, met een een werkje van, eh, even kijken, eh, Metcom.